Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De namen van de daders die vlucht MH17 neerhaalden... zijn nog voor het einde van het jaar bekend. Dat denkt de Australische minister van Buitenlandse Zaken Bishop. Met de ramp kwamen 28 Australiërs om het leven. Volgens Bishop moet er een speciaal tribunaal komen... waar de daders zich moeten verantwoorden. Dat gebeurde ook na het neerhalen van een passagiersvlucht... boven het Schotse Lockerbie in 1988. Het aantal meldingen over dierenleed is sinds de introductie van de dierenpolitie en meldpunt 144 fors toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2012, het eerste volledige jaar van de dierenpolitie, waren er 46.000 meldingen. Een jaar later waren dat er al 64.000. De afgelopen jaren bleef de hoeveelheid meldingen rond dat aantal schommelen. Ook bij het Openbaar Ministerie is de stijging te merken. Tussen 2012 en 2014 werden 20% meer zaken over dierenleed behandeld. De Hongaren mogen zich vandaag in een referendum uitspreken over de vraag of ze akkoord gaan met het verplicht opnemen van vluchtelingen. Hongarije moet volgens Europese afspraken dit jaar zo'n 1300 vluchtelingen opvangen. Premier Orbán is een uitgesproken tegenstander van die afspraken. Verwacht wordt dat een meerderheid van de kiezers zijn standpunt zal steunen. Wel is het de vraag of het opkomstpercentage van 50 wordt gehaald. In de buurt van de Zuid-Spaanse stad Malaga zijn zeker 77 gewonden gevallen door een gasexplosie. Vier van hen zouden er slecht aan toe zijn. De ontploffing was in een café in Veles, daar explodeerde een gasfles. Vanwege een festival waren er veel mensen op de been. Het café raakte zwaar beschadigd en overal op straat lag glas. Het weer vandaag opnieuw kans op buien met hagel of onweer. Eerst in het westen, later ook op andere plaatsen. En er is meer wind. Aan de kust mogelijk even stormachtig.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 How do you like your eggs in the morning? I like mine the kiss. Up or down, I never frown. X can be almost bliss, just as long as I get my kiss. How do you like your ex in the morning? Goedemorgen, ZFM Jazz luisteraar. Luisteraar naar het lang, langst jeetje, langstlopend programma van ZFM. Goedemorgen, vandaag een programma samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En ehm, de kenners weten dat eh, dit programma wekelijks is en altijd maar gevuld is met mooie dingen. Wij starten met twee T's met eh, trio Mulder en Mulder met Frits Katé. How Do You Like in the, Your Ex in the Morning. En we gaan onmiddellijk over naar Diana Reeves. The Nearness of You. My funny valentine Sweet comic valentine Ja, maar dat is natuurlijk heel wat anders, hè? Dat, eh, daar gaan we niet voor. We gaan... Eh, niet naar My Fully Valentine. We gaan naar The Nearness of You. Dat zei ik. It's not the pale moon that excites me. delights me. Oh no, it's the nearness of you. It's not your sweet conversation that wins this sensation. Oh no, it's the nearness of you. When you're and I feel you so close to me. plaat wordt zomaar weggedraaid. Dat is eh, Thomas Harden Trio Fantasia Impromptu, opus 66 van Chopin. Je houdt ervan of je houdt er niet van, van al die klassieke stukjes die verjest worden, maar wel op een goede manier. De uitslag van deze discussie, die laat nog lang op zich wachten. We gaan nu naar een Nederlands internationaal trio, wat zeg ik, een quintet. Glenn Corneille, piano, Werner Lauscher op de bas, Geert Roelofs. De drums, Hein van der Geijn, de good old Hein van der Geijn. Die eh, heel lang bij Toet Tielemans heeft gespeeld. En Erik Vloeimans op de trompet in een eh, compositie van Glenn Corneille. Finally. Finally, het Corneille Roelofs Trio. Dit is een eh, cd uit een serie die uitgekomen is bij Munich Records... met eh, hedendaagse, veelal Nederlandse muzici. En de begeleidende orkesten die zijn eh, samengesteld uit... wat wij altijd noemen het puikje van de Nederlandse jazz. We gaan nu luisteren naar nog zo'n nummer uit deze serie... Ronald Douglas zingt. Peter Niewerf, vorig jaar overleden, gitarist, briljant gitarist mogen we zeggen. En ehm, die de laatste jaren eh, Greetje Kouwveld begeleidde. Peter Niewerf, dus Rob van Kreeveld op de piano, Ruud Jacobs op de bas en Joost Patochka op de drums. En we gaan luisteren naar, zoals ik zei, Ronald Douglas, No Moon at All. oh, what a night. Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park and there's no moon at all. should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. Oh, what a night! Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon. shoot, we want atmosphere for inspiration, dear. One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. What a night! Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere? for inspiration, dear. One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon and all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. And there's no moon at all. No moon. like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it. black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. south. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the trees. strange and bitter. live-opname Billie Holiday Strange Fruit. In 1955 toerde het Jerry Mulligan Sextet door Europa en door Nederland. En die hadden in hun voorprogramma, de heren van dat sextet, het trio van Pim Jacobs. Toen nog redelijk onbekende trio van Pim Jacobs. Een drumloos trio met eh, Pim Jacobs, Ruud Jacobs op de bas. En ehm, we hadden heerlijke man op de gitaar, Wim Overgouw. En dat trio, dat heeft eh, vervolgens jarenlang succes geoogst. Onder meer door eh, het begeleiden van Rita Reis. En voeg nu bij dat trio onze Haarlemse Ruud Brink. En dan hebben we een prachtig kwartet. We gaan luisteren naar De Heren in een nummer Easy Living. Thank you. Easy Living. Ruud met het trio van Pim Jacobs. U luistert naar ZFM Jazz op zondag live uitgezonden en herhaald op vrijdagochtend. Het programma ZFM Jazz heeft ruimte voor eh, meer presentatoren en nodigt dan ook mensen die dat graag zouden willen... of eens een kijkje zouden willen nemen uit om... Eh, contact op te nemen... dan wel gewoon eens op zondagmorgen langs te komen. Ook mensen eh, die niet willen presenteren... maar wel een, hun lievelingsplaatje willen draaien. Ik zou zeggen, kom langs. Tolweg 10A, de deur staat open. Je loopt naar binnen, neem een cd mee onder je arm... en kom vertellen waarom je die graag gedraaid wil hebben. En we maken er een nog leukere uitzending van. Ik ga nu over naar Sexteto Mayor. Een uh, beroemd orkest uit Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. En er wordt gezongen door Adriana Varela. En het stuk heet Silbando. Het verwijst vol tragiek en emotie naar het begin van de emigranten in het stadsdeel La Boca. calle en Barracas al sur. Una noche de verano, donde el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano. Con su luz mortecina un farol, en la sombra parpadea y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del doque, gimiendo en lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo y un reo meditabundo va silbando esta canción. Una calle, un farol, Ella allí y llegando sigiloso la sombra del hombre aquel a quien infiel le fue una vez la ingrata Un gemido y un grito mortal Da su tajo fatal Y desde el fondo del doque, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono cordeón Y al son que el fuelle rezonga en el eco se prolonga y el alma de la milonga va diciendo su emoción. Thank you. Dat was eh, een kwartet uit de Pim Toscani All Stars uh, Dixieland Band. Bas Toscani, cornet Louis Bink, trombone, Dick Postuma piano en Alfred Schmidt contrabas. Nederlands kwartet. En we gaan nu luisteren naar een internationale die geen verdere introductie behoeft. Sarah Vaughan, What a Difference a Day Makes. What a difference a day made 24 little hours Brought the sun and What difference a day made. We gaan nu over naar Ray Charles. Die zijn carrière begon in een gospelkoor. En eh, daarna onwaarschijnlijk veel prachtige nummers heeft gemaakt. 30 Grammy Awards heeft gekregen in zijn carrière. Talloze platen. Heel veel optredens. En zijn verbintenis met gospel gaan we nu laten horen in um, prachtig gebracht. Oh, happy day. Three, and... It's all right to put your hands together. around. trouble away. Yeah. Y'all hear me talking to you? Oh, happy day. luid applaus en geklap en gezang verdwijnt hij van het podium. Ray Charles. Ik ga nu naar Chew Berry. Een uh, saxofonist, Geboren in 1908. 33 jaar oud, slecht geworden. En heel goed passend in het rijtje Coleman Hawkins en Lester Jong. Oordeel zelf. Hij speelt hier samen met Cap, het orkest van Cap Calloway. Penguin Swin. you begin to swing. Oh, doing, doing the penguin swing. Get that blammy swing. Follow me with shoulders to the sky, then you will see. You doing, doing the penguin swing. You get below, you stop your pecking, then you glide from side to side. You get high and don't try flying. Stay where you will belong. Oh, the penguin swing. Oh, you shake your feet to the swinging band. That is all you do. Then you do independent swing. en we gaan alweer naar het tweede uur.